De minister zegt dat ze hulp nodig heeft van energiebedrijven... om het verbruik van ondernemers te kunnen zien. Dat verschilt sterk per bedrijf. Adriaansens wil vooral MKB-bedrijven helpen die veel energie verbruiken... zoals bakkers, tuincentra en sauna's. Mogelijk komt er vanochtend een televisietoespraak van de Russische president Poetin. Volgens Russische media zou hij het volk gisteravond al toespreken, maar dat gebeurde niet. Waarom de toespraak is uitgesteld is niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft de speech te maken met de aangekondigde referenda in gebieden in Oekraïne die Rusland bezet heeft. De morning after pill wordt vanaf volgend jaar gratis voor alle vrouwen in Frankrijk. Dat zegt de Franse minister van Gezondheid François Braun in een interview. De pil was al gratis voor meisjes en vrouwen die studeren. Ook kunnen Franse jongeren tot 26 jaar voortaan gratis een SOA-test doen. Verder moet de seksuele voorlichting op scholen verbeteren, vindt de minister. Volgens Broon loopt Frankrijk achter op het gebied van seksuele gezondheid. Het aantal besmettingen met SOA's in het land neemt toe, zegt hij. En een Japanse man heeft zichzelf vanochtend in brand gestoken... vlakbij het kantoor van premier Kishida in Tokio. Waarschijnlijk wilde hij daarmee protesteren tegen de staatsbegrafenis... die oud-premier Abe volgende week krijgt. De Japanner is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Abe werd begin juli doodgeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Staatsbegrafenissen komen bijna nooit voor in Japan. Ongeveer de helft van de Japanners zou tegen zo'n begrafenis voor Abe zijn. Het weer is vannacht helder met weinig wind. Daardoor koelt het flink af. In het Middenland wordt het plaatselijk 2 of 3 graden met kans op vorst aan de grond.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 Als dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent. Toch gebruik me. Oh, gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar babe. Ik lig leeg en kil. Ben al tijden op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen in jouw lichaam zonder dat ik gemerkt heb dat jij er niet meer was of gaat. van de twijfel. Oh yeah. Hey, mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog uit je gesproken op de Bijbel. Oh yeah. Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat. Wacht, dus alles dat ik zei dat is bedacht. Puur om mij te trekken, mij te hebben in je mag jouw gelukt is dus. Baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je lust Weet je houdt van buikjes Weet hoeveel het kost dus Zie me naar de zuiddruk sana Oh gebruik me Gebruik me Stel betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh gebruik me Oh gebruik me Ik ben niet thuis waar ik nu toch gebruik me.